Vrijdag heeft het internationaal gerechtshof Israël opgedragen... om voldoende humanitaire noodhulp de Gazastrook binnen te krijgen. De brandweer in Harderwijk heeft de grote brand in een verfgroothandel onder controle. Het pand is helemaal verwoest en het nablussen kan nog wel uren duren. Er wordt gekeken of bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Omwonenden die last hebben van de grote zwarte rookwolken krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Bijna 700 toeristen zijn geëvacueerd bij de Machu Picchu in Peru, schrijft RTL Nieuws. Bewoners daar voeren actie om de promotie van de Machu Picchu te stoppen. Donderdag besloot de regering daar om tussenpersonen in te schakelen voor de kaartverkoop. Maar volgens de actievoerders verdient het bedrijf achter die tussenpersonen miljoenen euro's aan het aanprijzen van Machu Picchu. Door de demonstraties rijden er geen treinen meer naar het gebied. En het aftellen is begonnen. Met nog minder dan twee weken tot carnaval zijn de voorbereidingen voor de optochten in volle gang. Ook in Sas van Gent in Zeeland. Daar maakt carnavalsvereniging De Ventjes een wagen met een spelletjesthema. ons thema is mollen. Uh, mollenmappen. En, uh, mollenmappen? Ja, mollenmappen van het spelletje. En eh, we hebben dus meer dan 40 molletjes erop. En we gaan dus een hele optocht mollenmappen. Ja, dan moet je zo'n mol die uit een gat komt met een hamer terugslaan. Gisteren gingen op meerdere plaatsen in het land de loodsen open... waar de wagens worden gemaakt, zodat mensen een kijkje konden nemen. Het weer dan nog.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 Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why? Oh, why? where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the fly over the rainbow. Why, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why? met eh, Over de Rainbow. En dat komt van het album eh, Laura Coast East. En dat is wel grappig. Dat album dat is eh, ten eerste uitgekomen op vinyl en later pas op cd. En het is opgenomen in het Verre Oosten met ook allemaal muzikanten van de plaatselijke muzikanten dus in het Verre Oosten. Ik wil heel even vanaf weten. Het is geloof ik China. Ik weet bijna wel zeker dat het in China is opgenomen. Dus ook met Chinese muzikanten. We zijn aangekomen bij het tweede uur jazz hier op ZFM. Het zonnetje schijnt nog steeds in Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u erbij bent. Ehm, zoals gezegd, ook in het eerste uur staat de saxofoon ehm, een beetje centraal. Ik heb veel nummers uitgekozen waarin de saxofoon een, eh, een rol speelt. Maar eh, mijn voorlichting gaat ook altijd nog uit naar eh, Nederlandse jazzmuzici. En in het eerste uur had ik ook al een nummer van haar gespeeld. En het is V. Klaassen. En V. Klaassen komt uit Nijmegen. En ze had eerst de blad, eh, balletacademie gedaan in Arnhem. En later studeerde ze aan het eh, Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tegenwoordig is zij eh, docent aan het Conservatorium in Rotterdam. Zij is echt een begnadigde zangeres. Ze, is ook door, ze heeft veel prijzen gewonnen. En in de tijd dat Rita Reis nog leefde, heeft ze ook veel lof van haar gekregen. Ik heb een, ehm, een album uitgekozen. Uh, v. Klaassen zingt The Portrait of Chad Baker. En het mooie daarvan is dat ze eh, eh, vrij synchroon zingt eigenlijk eh, met de saxofoon. Ik zou zeggen, luister naar het nummer Turnstile met V. Klaas. Mm-hmm. de Two Portraits of Chet Baker met uh, het saxofoon. Fantastisch. En als je nou nog niet genoeg hebt van saxofoon... Uh, Theater de Krocht heeft op 4 februari eh, Simon Richter... en Richter Billy Strayhorn en Duke Ellington tribute staan. En daar komt ook... daar komt dus ook de saxofoon Simon Richter, sax Die gaat dan spelen. En dan nummers, voornamelijk van eh, Duke Ellington en eh, Billy Strayhorn. En op 10 maart eh, Corbaker en Humphrey Chamble, een tribute to Ned Cole, Nat King Cole. En op 14 april de Art Blakery Tribute door Frits Landsberg Sextet.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 My heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore and we'll kiss just as before. And happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go say. girl, por la vie. Never again. Love me. Never again will I sail away. Les Say Somewhere beyond the sea. Le long des golfes clairs. You're there, waiting. Par la vie. Beyond the sea. Ja, u hoorde achterin volgens uh, Johnny Griffin, eh, het geweld op saxofoon met eh, Smoke Stack. En eh, nu net Hallie, Hallie sorry, Hallie Lauren, een zangeres uit Alaska met een prachtige lichte stem. Ze werd dan begeleid op, uh, op klarinet. Maar de saxofoon stond centraal, of staat nog steeds centraal in, in deze uitzending. En als er een saxofonist is, dan mag er zeker eentje zeker niet missen. Hij heeft zelfs een eh, bronzen beeld hier in Haarlem staan eh, in de Egelantierstuin. En zijn naam is eh, Ruud Brink. En Ruud Brink stond erg bekend om zijn hele melodieuze spel op zijn saxofoon. Het werd ook wel gezegd dat hij eigenlijk de teksten zong op, op, op, op saxofoon. Het is wel een hele bijzondere carrière die hij heeft meegemaakt. zeker op het eind eh, hij zou een prijs krijgen. Eh, dan weet ik even niet meer wel. Oh, de Edison zou die krijgen van, uh, uit handen van Stankets. Jammer genoeg overleed hij 15 dagen voor de uitreiking. En zijn zoon moest de prijs in ontvangst nemen. Zeker een hele mooie, goede saxofonist op tenor uit Haarlem, Ruud Brink. En ik heb een nummer uitgekozen van, van het album Double Face in Verona. En het nummer heet Conti. Ruud Brink van het album eh, Double Face komt. Later in de, deze uitzending nog een nummer van, hem, eh, van Ruud Brink... maar dan samen met eh, Pim Jacobs. Toen ik het programma zat voor te bereiden... en zo door mijn muziek heen zat te bladeren... en eigenlijk besloten had om het saxofoon centraal te stellen... kwam ik er ook nog wel een paar albums tegen... Zeker omdat mijn vader daar een groot fan van was, van Ella Fitzgerald. En ik vind eigenlijk toch ook wel nou, het heeft wel niks met de saxofoon te maken, maar dat in een jazzprogramma zeker af en toe Ella Fitzgerald niet mag missen. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen van een album van haar, eh, Cat Happy. En eh, het nummer heet Blue Skies. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Be didn't do biddy do didn't do be didn't do biddy dum do biddy didn't didn't do ya do ya do ya do la do da dee da hey ah ee did it do did it do ooh didn't do money didn't do da ya da da bum boo dee dee bum baby dee boo dee dee bum boo dee dee boo dee dee da boo didn't do you do da da didn't da da da bitty bitty da da da da da da da da da so right. Noticing the days hurrying zeker een stem die je herkent uit duizenden Ella Fitzgeralds met het nummer Blue Skies. Nou, toch weer even terug naar de saxofoon, omdat het zo'n leuk instrument is... en omdat het heel veel gebruikt wordt natuurlijk in de jazzmuziek. Zeker eh, in de vorige eeuw, maar ook in, eh, in deze eeuw. Ehm, heb ik een, eh, een toch even een beetje gezocht en gezocht en gezocht... en dan kwam ik een, een Friese saxofoniste tegen. Ik heb al vaker nummers van haar gespeeld. En, ze heet Tineke Posma. En ja... Ze studeerde aan het conservatorium in Amsterdam in de periode van 1996 tot 2003, waar ze overigens eh, met cum laude een masterdiploma ontving. Eh, het is een eh, ja, fantastische muzikant. Zoals gezegd, Tineke Postma van het album A Journey That Matters. En het nummer heet Comprendo. van Tineke Postma uit Friesland. Echt, eh, ze zingt bijna op de saxofoon. En over eh, zingen gesproken, ehm, het, eh, om het toch een beetje luchtig te maken, ook dit programma, heb ik het volgende nummer uitgekozen met zang. En dat is een Canadese uh, Ze is geboren uit 19, in 1964. En ze heeft wereldwijd zo'n 15 miljoen albums verkocht. Dus ze is echt wel iemand in deze scène. Ik heb een plaat Dat heet Live in Paris en het nummer heet Let's Fall in Love... en de zangeres is Diana Kroll. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why It's just a mental, a sentimental alibi adore you so strong for you. Why go on in Love is calling, and I am falling. why be shy? Let's fall in love. Why? Shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. <laughs> Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make gold.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 En zoals beloofd eh, zou ik nog even terugkomen op eh, een zeker hele goede Nederlandse saxofonist. Saxofonist Ruud Brink. En ik heb nog wat onderzoek gedaan. En hij heeft met hele grote mensen gespeeld over de hele aarde. Echt hele grote jazzmuzikanten. En waaronder ook natuurlijk het trio van Pim Jacobs. trio Pim Jacobs, wat toen de tijd bestond uit Wim Overgaal. En eh, Pim's broer Ruud. En af en toe ook in andere formaties. En eh, Pim Jacobs begeleidde natuurlijk ook een heleboel artiesten... Eh, van over de hele wereld. Wonder ook zijn vrouw te reis. Maar in dit geval samen met Ruud Brink, de Haarlemse Ruud Brink... heb ik een nummer uitgekozen. En dat heet Just Friends. Zo gezegd Ruud Brink met het trio Pim Jacobs. prachtige klanken van eh, trio Pim Jacobs... en eh, de Haarlemse saxofonist eh, Ruud Brinks... met zijn prachtige vertolking Just Friends... met zijn hele mooie lichte, lichte klanken... We zijn alweer uh, aan het einde gekomen van, een, ja, van twee uur jazz hier bij ZFM. Mijn naam is Marco. Ik vind het super fijn dat u heeft geluisterd. Volgende week op deze plek zit Peter op deze stoel. En hij zal zijn programma invullen bij ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12 hier rechtstreeks vanuit eh, Zandvoort. Ehm, ik heb een groot voorlicht voor Nederlandse artiesten, dat, dat weet u intussen. En een daarvan is ook de Nederlandse kroener eh, Dennis van Aarsen, een zanger. Eh, nog geen 30. En, hij maakt prachtige muziek. Hij treedt trouwens ook op 11 april in het patronaat in Haarlem. En ik wil er eigenlijk wel knallend uitgaan dit, dit uur, jazz, bij ZFM. Dus zogezegd uh, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Dennis van Azen en Meet Me in Miami. Meet me in Miami Underneath the November sun Meet me in Miami We'll drink tall frozen glasses of rum Oh, woman, can't we have ourselves a long winter With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the spring. Meet me in Miami on a tropical hot up and dance with drinks in our hand. No, we're not coming back until May. Let's let our cheeks get as pink as flamingos.